Vendrich met het NOS Journaal. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft opnieuw het geweld in Syrië veroordeeld. De resolutie kreeg steun van westerse landen, maar ook van onder meer Egypte, Saoedi-Arabië, Marokko en Jordanië. De Syrische regering probeert al acht maanden lang een volksopstand neer te slaan. Premier Erdogan van buurland Turkije zei vandaag voor het eerst expliciet dat Assad moet opstappen. Het heeft geen zin om te vechten tot de dood, zei Erdogan, waarbij hij verwees naar dictators als Hitler, Mussolini en Gaddafi. De overgangslaat in Libië heeft de namen bekendgemaakt van een nieuwe ministersploeg. Volgens interim-premier El Cape is Libië vertegenwoordigd, heel Libië vertegenwoordigd. Algemeen werd aangenomen dat de vroegere vice-ambassadeur bij de VN, Dabashi, ook minister zou worden, maar dat blijkt niet het geval. Bashi had diplomaten al vroeg opgeroepen Gaddafi in de steek te laten en zich aan te sluiten bij de opstandelingen. De Tweede Kamer wil dat huiseigenaren hun woning makkelijker kunnen verhuren. Een meerderheid van VVD, CDA, PVV, D66, ChristenUnie en SGP vindt dat de vergunning die ze daarvoor nodig hebben van de gemeente simpeler moet worden of helemaal moet verdwijnen. Volgens deze partijen is de verplichte vergunning een belemmering om tijdelijk te kunnen verhuren. Dat is een nadeel, zeker in een tijd dat er toch al weinig doorstroming is op de woningmarkt, vindt de Kamer. Reddingswerkers hebben bij Stellendam een hond gevonden die twee dagen alleen op een zandplaat in de mist had doorgebracht. De hond, Bo, was zondagmiddag weggelopen op een strandje in een natuurgebied en was sindsdien vermist. Een vissersboot zag Bo vanochtend op een zandplaat ver buiten de kust. Ze was mede vanwege de kou flink uitgeput en kon nauwelijks meer op haar poten staan. De eigenaars van Bo hebben de hond inmiddels opgehaald. Het weer. Vannacht in het noorden mist. In het zuiden kans op mistbanken. In het oosten ligt de temperatuur vannacht net onder het vriespunt. In het westen blijft het een graad of 5. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen. En maxima tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Knopenburgerveen en Wassenaar.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 Uh, one of my favorite songs. It's a song by Graham Parsons. Say Nora Jones. Goedemorgen luisteraars. Welkom op CFM Jazz op deze ochtend. Vandaag gepresenteerd door Peter den Boer en David Habig, die ook tevens de knoppen bedient. De komende uren zullen wij u graag weer leiden door de wereld van de jazz, de spannende wereld van de jazz. Vandaag met heel veel cd's in de platenkoffer. Veel aandacht daarbij ook voor Nederlandse producties, voor Nederlands talent. Voor de niet jazzliefhebbers, maar voor de getallenfreaks die ook luisteren. Vandaag natuurlijk een heel bijzondere dag. 2011-2011. Maar we gaan naar jazz luisteren. We begonnen net met Nora Jones. En we stappen daarbij makkelijk over naar een andere zangeres van Nederlandse bodem, Rita Reis. Daar hoef ik verder niks over te vertellen. een mooie vertolking van Love for Sale. for новых is dat nou weer? Veel beluisteraars die denken, ik ken dat stuk ergens van, maar niet precies. Dat klopt, want het is de opvolger, zeker tegenhanger van Take 5. Dit nummer heet Take 10. David, jij hebt ook een, eh, een, mooie collectie bij vandaag. Maar kan je hier dan wel weer op dansen? <laughs> Je kan je ook niet op dansen. <laughs> Oké. Ehm, ja, ik... Eh, van de week zat ik in de auto. En eh, toen hoorde ik het nummer de D18 en dat doet je al snel denken aan de eh, televisieserie. televisieserie uit de jaren 80 of zo. <laughs> Eh, maar dit gaat eh, eigenlijk over... dit is van Ed Sheeran. En hij zingt over een meisje... Ehm, ja, het is een beetje een lastig verhaal. Ehm, maar ik, eh, ik, ik, ging dus eventjes zoeken, want ik vond het wel een aardig nummer. En ik ging dus eventjes verder zoeken en toen bleek dat hij nog wel heel erg veel meer eh, leuke nummers had. Uh, Ed Sheeran is een um, Engelse singer-songwriter. hij is eigenlijk pas begin dit jaar doorgebroken in Engeland. Hij is eh, eerst een jaar in Amerika geweest, waar hij heel erg veel heeft opgetreden met hip-hop eh, artiesten. En eh, je hoort die invloed ook. niet in het volgende nummer. Het volgende nummer wat ik nu ga draaien is Small Bump. En het gaat over zijn ongeboren kind. just hope i In unborn months you brought to life You might be left with my hair You have your mother's eyes I'll hold your body in my hands Be as gentle as I can And now your scan of my makeup In four months you will open your eyes I'll hold fight me I'll give you nothing but truth If you're not inside me I'll put my future in you Cause you are my one and only You can wrap your fingers round my thumb And hold me tight Oh, you are my one and hold me tight. You'll be alright. Oh, you're just a small bump, I know. You grow into your skin. Smile like cars and dimple beneath the chin nails the size of a half grain of rice And eyelids closed to be soon opened wide A small bump in four months you'll open your eyes I'll hold you tightly I'll give you nothing but truth If you're not inside me I'll put my future in you Cause you are my one and on me You can wrap your fingers round asleep, I'd leave you be Right in front of me for a couple weeks So I could keep you safe Cause you are my one and only You can wrap your fingers round my thumb And hold me tight and hold me tight. You'll be alright. Cause you were just a smooth bump and boom, a fool months then torn from light. Maybe you were needed out there, but we're still unaware as why. Ed Shiran. Ed Shiran. And. Uh, heel apart stem, en heel apart ritme ook. Dat neigt wel een beetje naar het, eh, naar het Zuid-Amerikaans. En dat is een mooi bruggetje naar de volgende cd. Waar we um, Laurindo Almeida op de gitaar horen en Bud Schenk in Dave Ser Amor. Fly me to the moon and let me play among the stars And let me know what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words kiss me And fill my heart with joy And let me sing forevermore Cause you are all I've longed for All I've worshipped and all I've adored All in the world joy And let me sing forevermore Cause you are all I've longed for All I've worshipped and all I've adored Oh, another world. Please be true In world. In other words Jason Mraz met Fly Me to the Moon het was een beetje eh, aan, aan, de hand van een discussie die we hier eventjes hadden. Uh, wat is nou jazz? Ehm, is, is een jazzartiest die af en toe een jazznummer zingt dan een jazzartiest? Of is een eh, artiest pas een jazzartiest als die alleen maar jazznummers zingt. <laughs> Ja, nou dat, die discussie die, eh, die gaan we nog verder uitspinnen. Maar eh, van alles klopt een beetje. Dus het, kan, kan, kan alle kanten uit. Eh, de kern van, ook van dit programma is natuurlijk dat we jazzmuziek draaien. En dat kunnen best niet bekende jazzartiesten zijn die wel in de popwereld bijvoorbeeld heel mooi jazzy zingen of zelfs jazznummers doen. Een heel mooi voorbeeld daarvan heb ik toevallig op de draaitafel. Dat is het uh, Rosenberg trio. Dat hoeft geen verdere introductie. Maar die hebben stukken opgenomen met eh, onze bekende popgitarist Jan Akkerman. En dat, eh, nou, hij blijkt dus dat fantastisch te kunnen. En we gaan nu luisteren naar The Vibra. En dan ineens gaan we naar eh, iets heel anders. Naar Dick Morrissey. Daar ga ik zo meteen eens over vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar de Dick Morrissey Blues. met D.M. Blues, Dick Morrissey, een eh, Engelse saxman, beïnvloed door Charlie Parker, die heel veel gedaan heeft met ontzettend veel muzikanten. Overal werd hij gevraagd, eh, zowel popmensen als, eh, ehm, als jazzmuzikanten. We gaan nu luisteren naar een um, beul op de tenorsax en een beul op het Hammond-orgel. Wild Bill Davis Orgel Buddy Tate, de good old Buddy Tate op tenorsax. In ehm, een mooi slijpnummer Willow Weep for Me. Zo, improviseren op een onwaarschijnlijk simpel themaatje. C. De C Jam Blues gespeeld door het hele orkest van Duke Ellington. En dat is weer een leuk bruggetje naar Jelly Mulligan Sextet, die een eh, paar stukjes van de Ellingtons spelen. Moon Mist en In a Sentimental Mood. luisteraars met de, de tonen van Opus de Funk gespeeld door de Millers van Ab, onder leiding van Ab Molenaar gaan we het eerste uur alweer besluiten. Na het nieuws zijn we er weer en willen we nog een hele mooie muziek aan horen.